De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Come da porta picchita va bene Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto luna Come da bene di I love you Papa l'americano Beste en Sarre vooraf in de Duitse kranten.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 Schiphol had al 40% van de aandelen in bezit en heeft nu voor 13 miljoen dollar de overige aandelen gekocht. Schiphol verdient aan de exploitatie van de terminal. Luchtvaartmaatschappijen die er gebruik van maken betalen daarvoor een vergoeding. Grootste klant wordt Delta Airlines, partner van Air France KLM. De politievakbond ACP is geschrokken van de cijfers over agressie en geweld tegen brandweervrijwilligers. Uit een peiling van de NOS blijkt dat bijna 60% van de vrijwillige brandweerlieden wel eens is uitgescholden, bedreigd of mishandeld. Voorzitter van de kamp van de politievakbond suggereerde dat er afspraken zouden moeten komen, zoals die er ook zijn met busmaatschappijen. Een man heeft 12 jaar cel en tbs gekregen voor de moord op een jongen en een poging tot moord op zes anderen. De 21-jarige man schoot een jaar geleden s'nachts na een ruzie in de Bijlmer de 15-jarige Gianluca dood. Het slachtoffer zat met zes anderen in een auto. De dader heeft al een aantal keren in de gevangenis gezeten. Hij was nog maar net op vrije voeten na een gewapende overval... waarbij hij iemand in de buik had geschoten. Frankrijk heeft een maffiabaas uitgeleverd aan Italië. Het is de beruchte Giuseppe Falzone. Een 40-jarige Siciliaan die in Italië een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten wegens moord. Valzone was al ruim tien jaar op de vlucht toen hij eind juni in Marseille werd aangehouden. De maffiabaas had zijn gezicht laten veranderen, maar zijn vingerafdrukken hebben hem verraden. Valzone was jarenlang een van de meest gezochte misdadigers in Italië. En dan het weer. Op veel plaatsen zon. Alleen in het zuidoosten en oosten nog bewolkt, maar het is vrijwel overal droog. Het is 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuidoosten. In de loop van de avond klaart het overal op.